Clemens Peters met het NOS Journaal. Inmiddels in het kader van de veiligheid. Maar de vraag is wat daarmee wordt bedoeld. Ook lijkt het verbod een voorbode van een verbod op het dragen van een boerka of een niqab. Steeds meer vrouwen in Marokko dragen deze kleding... die door een meerderheid van de bevolking als extreem wordt gezien. Morgen beslist de rechter in Suriname of twee van de drie rappers die vastzitten voor seks met een minderjarige vrijkomen. De drie muzikanten zitten al bijna twee weken in de cel. Een van hen heeft toegegeven dat hij twee jaar geleden seks had met een meisje. Hij was toen 17, zij 15. Hij ontkent dat de andere twee ook meededen. Een filmpje van de seks circuleert sinds een jaar op internet. Rijkswaterstaat blijft strooien als het glad is. De Verkeersinformatiedienst suggereerde dit weekend om daar eens mee op te houden, omdat het een soort schijnveiligheid zou bieden. De VID wees daarbij op de honderden ongelukken van dit weekend, ondanks het strooien. Maar volgens Rijkswaterstaat is strooien toch nodig, omdat er altijd mensen op pad moeten, ook als het glad is. Amerikaanse elitetroepen hebben een onverwachte actie uitgevoerd in Syrië, melden midden in IS-gebied, meldt de Washington Post. Volgens de krant waren commando's op zoek naar IS-leiders in de stad Der al-Zor in het oosten. De actie duurde anderhalf uur. Het Amerikaanse leger wil alleen bevestigen dat er inderdaad een actie is geweest. De Palestijnen hebben een dringend beroep gedaan op Donald Trump... om de Amerikaanse ambassade niet naar Jeruzalem te verhuizen. De Amerikanen zitten al 68 jaar in Tel Aviv... omdat zowel de Israëliërs als de Palestijnen Jeruzalem als hun hoofdstad beschouwen. Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij de ambassade wel wil verplaatsen. En volgens de Palestijnen is zo'n stap heel slecht voor het vredesproces. Het weer. Een gebied met wolken en regen trekt over het land.